Are you sure you know the one? You can tell me that this feeling don't one Why try and hide from what belongs? Are you gonna make a move? Hiding me is not a possibility. Now the time has come to prove that I'm gonna make you love me anyway. second fits us perfectly. Your love, we live to be alive. This is our time. hosted by DJ Malzo. Fall to the floor, collapse and crawl. like an animal. Make me beautiful. I feel like an animal. Make me beautiful.